Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In New York zijn 26 mensen gearresteerd op verdenking van het handelen in kinderporno. De verdachten zouden tienduizenden beelden hebben verspreid via internet. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om beelden waarop te zien is hoe kinderen worden misbruikt. De verdachten zouden de beelden hebben verhandeld op een manier alsof het voetbalplaatjes waren, zei de officier van justitie. Alle foto's en video's waren zorgvuldig gesorteerd en opgeslagen op een online netwerk. De president van Peru heeft excuses aangeboden voor de willekeurige arrestatie en deportatie van duizenden Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog. De president vroeg namens zijn land om vergeving voor deze ernstige aanslag op de mensenrechten. Na de Japanse aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor in december 1941 werden Japanse immigranten massaal gedeporteerd naar kampen in de Verenigde Staten. Peru en de Verenigde Staten waren destijds bondgenoten. Het is de eerste keer dat Peru excuses heeft aangeboden aan Japanners die tijdens de oorlog zijn opgepakt. De Europese Commissie heeft 210 miljoen euro uitgetrokken om groentetelers te compenseren voor de schade die ze hebben geleden door de EHEC-bacterie. Dat is 60 miljoen meer dan wat er aanvankelijk was gereserveerd. Het bedrag is verhoogd omdat een aantal landbouwministers de eerder afgesproken 150 miljoen euro te weinig vond. Voor de telers van komkommers, paprika's, tomaten, courgettes en sla betekent het dat ze bijna de helft van de schade vergoed krijgen. Tot nu toe zijn er 37 mensen overleden door besmetting met de EHEC-bacterie, vrijwel allemaal in Duitsland. Kim Kleisters moet mogelijk Wimbledon laten schieten. De Belgische tennister liep tijdens het grastoernooi van Rosmalen opnieuw een enkelblessure op. Begin april ging ze ook al door haar enkel. Onderzoek in het ziekenhuis moet uitwijzen of Kleisters in Londen kan spelen. Op het Unicef Open in Rosmalen werd ze in twee sets uitgeschakeld door de Italiaanse Romina Oprandi. Het weer, vannacht helder en droog. Overdag eerst zonnig. In de loop van de middag vooral in het binnenland kans op buien.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 the pain you drive into the heart of me The love we share seems to go nowhere And I've lost my light For I toss and turn, I can't sleep at night Once I ran to you He's mine. Zandvoort ook op internet.